Femke met het NOS Journaal. De Canadese politie heeft na een lange klopjacht de man gearresteerd... die gisteren drie politiemensen zou hebben doodgeschoten. Het gaat om een man van 24 uit Moncton aan de oostkust. De inwoners van die plaats moesten tijdens de klopjacht binnenblijven... en hun deuren op slot doen. de politie heeft nu laten weten dat de man vastzit... en dat iedereen dus zijn huis weer uit kan. Hoe en waar de schutter is gevonden is nog niet bekend. Bij een schietpartij op een universiteit in de Amerikaanse stad Seattle zijn een dode en drie gewonden gevallen. Een van de gewonden ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De vermoedelijke schutter zit vast. Hij werd overmeesterd toen hij zijn wapen wilde laden. Noord-Korea heeft een Amerikaanse toerist opgepakt. Het staatspersbureau laat alleen weten dat hij zich niet aan de voorwaarden van zijn visum heeft gehouden. De Amerikaan zou het land eind april zijn binnengekomen en meer is niet over hem bekend. Er zijn afspraken gemaakt om de onvrede bij het personeel van het Koerhuis weg te nemen. Het Koerhuis gaat zijn best doen de relatie met de medewerkers te herstellen. Werknemers van het statige hotelrestaurant in Scheveningen hadden geklaagd over stress, intimidatie en gebrek aan respect. De directie belooft een nieuw systeem om overuren te registreren en belooft ook dat de werkdruk wordt verlaagd. De Franse president Hollande roept de wereldleiders op om tijdens de herdenking van D-Day vandaag met elkaar te praten over de spanningen in Oekraïne. In Normandië is vandaag de herdenking van de geallieerde invasie tijdens de Tweede Wereldoorlog 70 jaar geleden. Hollande hoopt dat de Russische president Poetin daar een prettige kennismaking heeft met de nieuwe president van Oekraïne, Poroshenko. Het weer, het wordt een zonnige dag, temperaturen van 17 tot 24 graden.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 Bukke Wesseltoft hoor u. Nummer heette eh, Yellow is de color. En gelukkig kunnen we op dit moment samen met heel veel mensen zeggen... dat het voorjaar geslaagd is geweest. dat zegt ook eh, Blossom Derry. En we gaan naar haar luisteren, want zij zegt... They say it's spring. When I was young, I lived in a world... More grown up. I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern share together came with the weather too. They say it's May. That's made me daft as a daisy. It's May, they say. That gave the whole world this crazy, heavenly, hazy hue. something more than a seasonal thing. They say it's spring. Those bells that I can hear ringing, it may be spring. But when the robin starts singing, you're what I'm clinging to. nearly spring. Then poets' plights are pathetic, though I'm poetic too. They say it's spring. For lovers, there's where the lure is, that evil thing. For which September the cure is, this they are sure is true. will thing. Did I need spring to bring the ring that you bought me, though it was spring? That wondrous day that you caught me, darling, I thought we knew. too soon. leven gehad als je alle biografieën van haar eh, leest. Maar ze maakte haar eerste platen al in 1933. Ze stierf namelijk in 1959. Het nummer wat u net hoorde, dat was een opname uit 1956. Maar wat deze zangeres allemaal heeft nagelaten... is nog steeds voor jonge zangeressen het grote voorbeeld. We gaan het water in. Wait in the Water heet het volgende nummer. En dat... Eh, is natuurlijk een heerlijke swingende muziek met Ramsey Lewis. trompetist die als chameleon werd genoemd. Want hij heeft al in veel stijlen gespeeld. Was in de jaren 70 en 80 een zeer leidend figuur... in het mengen van jazz met andere stijlen. En u hoorde van hem natuurlijk The House of the Rising Sun. Stan Getz ligt nu op de cd-tafel. En eh, ja, bekend is dat een aantal van de mooiste geluiden... en de gekste geluiden die ooit uit de saxofoon zijn gekomen... van hem afkomstig zijn. De speelde hij, helaas overleden... Maar laten we gaan luisteren. Nu is niet in zuchtende koer en de klagende tonen en frasen... die we ook wel eens een keer van hem bekend zijn. Maar gewoon een heerlijk nummer. Manja de carnaval. Nu hoorde Ray Charles samen met Bonnie Raitt. Do I Ever Cross Your Mind. Een heerlijke cd heb ik in mijn handen van Ray Charles... met allerlei sterren waarmee hij samen heeft gespeeld en gezongen. Daarvoor hoorde u Sinking Soon van Nora Jones. En we gaan door met haar. Wish I Could. was 17 It was a very good year It was a very good year For small town girls And soft summer nights We'd hide from the lights On the village green When I was 17 21. It was a very good year. It was a very good year for city girls who live up the stairs. with all that perfume lose was 35. It was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. and their chauffeurs would drive. When I was 35 Ray Charles hoorde u in de herfst van zijn leven met een heel filosofisch nummer. En daarmee liet hij zich bijstaan door de geweldige zanger Willie Nelson. Die nog ook in de herfst van zijn leven is, maar nog volop in het nieuws. En hij maakt nog verschrikkelijk mooie platen. Iemand die eh, heel erg goed was met zingen, maar ook met trompetspelen... was natuurlijk Chad Baker. En ik heb van een cd, This is Jazz, een, u niet wil onthouden. She was Too good.